Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Uber is gehackt. De taxi- en bezorgdienst zegt dat er iemand heeft ingebroken... in onder meer de e-mail- en clouddiensten van medewerkers van het bedrijf. Tech-redacteur Nando Kastelein. Wat we verder weten is dat de hacker die zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanval... Eh, contact heeft gehad met beveiligingsonderzoekers en met de New York Times. Die heeft ook afbeeldingen gedeeld van e-mails, eh, clouddiensten en dat soort dingen... Eh, intern van Uber. En daaruit komt het beeld naar voren dat deze persoon inderdaad... vergaande toegang heeft gekregen tot de netwerken van Uber. Het is niet duidelijk of die hacker ook gegevens in handen heeft van gebruikers. Door noodweer in het midden van Italië zijn zeker zeven doden gevallen... en nog eens drie mensen worden vermist. Sommige straten zijn veranderd in kolkende rivieren en auto's worden meegesleurd. Op sommige plekken is in een paar uur tijd meer dan 40 centimeter regen gevallen. in Tjerkgaast in Friesland is vogelgriep gevonden op een vleeskuikenbedrijf. Bijna 90.000 kuikens worden afgemaakt. Twee pluimveebedrijven in de buurt mogen hun dieren voorlopig niet vervoeren. Het duurste shirt ooit is er eentje van basketballegende Michael Jordan. Het gaat om het shirt dat hij droeg tijdens de finale van de NBA in 1998. Misschien ken je hem ook wel van de Netflix-serie The Last Dance. Een church werd gisteren geveild en er was van tevoren ook al veel bombarie over. One of the most iconic jerseys in all of sports, Chicago Bulls number 23. It could be yours, but if you want it, be prepared to dig deep into your wallet because bidding is expected to reach 5 Million dollars. Nou, het werd het dubbele, ruim 10 miljoen dollar leverde het op. Hiervoor was het duurste shirt ooit dat van de Argentijnse voetballer Diego Maradona. Daar werd ooit meer dan 8 miljoen voor betaald. Het weer nog, een echte herfstdag. In het hele land veel regen, onweer en ook harde windstoten. Maar tussen de buien door zijn er ook wel opklaringen met af en toe wat zon.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba, la guitarra, siempre cantaré. no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, lo que yo siempre cantaré, pero sempre siempre cantaré, lo no siempre cantaré.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 all De Z van Zon, like him. Short and tall slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz, cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make call you my baby boy. Baby. You could call me your baby girl. Baby. Anyway, tonight, tonight, I could be your sunshine. Chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause she get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, took that Alexander Wayne. come from a broken home, now she got the finer thing. Spoke peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Baby, we could link to plan. But all you gotta do is keep it real with a plan.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 God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen van de twijfel Oh yeah hey, Zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog Nog uit je gesproken op de Bijbel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat Wacht eens alles dat je zei, dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je mag. Dit is jouw gelukt dus baby maak me stuk Dus weet je houdt van kwijtgaan, weet dat ik je lust Weet je houdt van buikjes, weet hoeveel het kost Dus zie me naar de zuidruk, sana Oh, gebruik me, gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh, gebruik me, oh, gebruik me gebruik me. Oh, gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar insanity. Girl, the way you go with all of the guys in the corner. Oh, baby, you're the latest trick. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits.